Susanne Vries met het NOS Journaal. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op Syrië is een dode gevallen. Ook raakten er vier mensen gewond. De aanvallen zouden gericht zijn geweest op de steden Damascus, Hama en Daraa. Het wordt gezien als een waarschuwing aan het adres van de nieuwe machthebbers in Syrië. Israël wil de Druzen beschermen, een religieuze minderheid in het land afgelopen dagen werden zij meerdere keren aangevallen door pro-regeringsstrijders. Daarbij vielen al tientallen doden. Bij een botsing tussen een toeristenbusje en een pick-up truck in de VS... zijn zeven mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in de buurt van Nationaal Park Yellowstone, een toeristische trekpleister. De bestuurder van de pick-up truck kwam om, net als zes toeristen in het busje. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. Op 14 juni houdt het Amerikaanse leger een militaire parade. Officieel is het om te vieren dat het leger dan 250 jaar bestaat... maar het is ook de verjaardag van president Trump. Die had zo'n parade al een tijd op zijn verlanglijstje staan. Militairen zullen een paar kilometer marcheren naar het Capitool en het Witte Huis. En de Britse prins Harry heeft het hoger beroep over zijn beveiliging verloren. Hij eiste van de overheid politiebescherming als hij met zijn gezin in het Verenigd Koninkrijk is. Harry krijgt al vijf jaar geen beveiliging meer... omdat hij niet meer voor de koninklijke familie werkt. Hij woont met zijn gezin in Californië. Tegen de BBC zegt Harry dat hij kapot is van het verlies van de rechtszaak. Hij vertelt dat hij geen contact meer heeft met zijn vader, koning Charles... mede door de kwestie over zijn beveiliging.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 Cause all the others That distant look is in your eyes. I thought with time you'd realize it's over, over. It's not the way I choose to live. And something somewhere's got to give. As sharing this relationship van Zandvoort, op 106.9 FM.